4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Voetbalhooligans waren betrokken bij de rellen in de Schilderswijk in Den Haag vorige week... zei burgemeester Van Zanen in een spoeddebat in de gemeenteraad. Van Zanen wil nog geen besluit nemen over de aanpak van de problemen... zolang er nog een onderzoek loopt naar de exacte oorzaak van de onrust in de wijk. In het spoeddebat werd ook gesproken over incidenten in Scheveningen. Zo werd er vorige week een 19-jarige man neergestoken... Burgemeester Van Zanen onderzoekt of er een limiet moet komen aan het aantal bezoekers aan de badplaats. Duitsland wil zo snel mogelijk weten of de Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd, zei bondskanselier Merkel op een persconferentie met de Franse president Macron. Beide landen bieden medische hulp aan Navalny aan... die nu in coma in een Siberisch ziekenhuis ligt... nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens zijn woordvoerder is er gif in zijn thee gedaan. Als de Marokkaanse bevolking zich niet beter aan de coronamaatregelen houdt... komt er volgens de koning van het land een nieuwe strenge lockdown. In een toespraak zei hij dat sommige onderdanen onacceptabel, zorgeloos en lak zijn. Dagelijks komen er in Marokko ruim duizend besmettingen bij. Grote steden als Marrakesh, Tanger en Fez zijn alweer van de buitenwereld afgesloten. 40% van de MKB-bedrijven heeft financiële overheidssteun gekregen om de coronacrisis door te komen. Volgens het CBS maakten de MKB'ers vooral gebruik van de NOW-regeling, waarbij de overheid tot 90% van het salaris van het personeel betaalt. Ook konden getroffen ondernemers eenmalig 4000 euro krijgen en konden ze belastinguitstel aanvragen. Het weer nog. De komende uren wordt het overal droger.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 Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.